omdat onzeker was of Duivenstein voor of tegen zou stemmen. En zijn stem was cruciaal voor een meerderheid. Duivenstein had vooral bezwaren tegen de verhuurdersheffing voor woningcorporaties en wilde een tijdelijke heffing. Minister Blok is daartegen, maar beloofde dat hij de heffing wel wil verlagen als over een paar jaar blijkt dat er te veel nadelige gevolgen zijn. Daar kon Duivenstein mee leven. De chef van het VN-team dat in Syrië onderzoek doet naar aanvallen met gifwapens... wil een nieuw onderzoek om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de aanvallen. Het VN-team verzamelde bewijs van het gebruik van chemische wapens op 21 augustus bij Damascus. Daarbij kwamen volgens de VS zeker 1400 burgers om. Verder heeft het VN-team aanwijzingen dat ook op vier andere locaties in Syrië chemische wapens zijn ingezet. Oudzeiler Conny van Rietschoten is in Portugal overleden. Hij werd internationaal bekend nadat hij in 1978 en 1982 de Whitbread Round the World Race had gewonnen. Die wedstrijd staat tegenwoordig bekend als de Volvo Ocean Race. Van Rietschoten was de eerste Nederlander die de zeilsport professionaliseerde. En hij was al een tijdje ziek. Conny van Rietschoten is 87 jaar geworden. Twee Amerikaanse astronauten in het ISS gaan minstens twee ruimtewandelingen maken. Ze gaan een pomp vervangen die vorige week kapot ging. Drie jaar geleden ging diezelfde pomp ook al kapot. Er waren toen drie ruimtewandelingen nodig om hem te vervangen. De NASA hoopt dat de klus nu in twee keer kan worden geklaard. De eerste ruimtewandeling is zaterdag. Het weer op de meeste plaatsen is het bewolkt met in het noorden en misschien ook in het westen wat regen. Overdag wordt het ongeveer 8 graden. Eerst valt er in het noorden nog wat regen, later is het bijna overal droog met soms zelfs een beetje zon. En in de avond gaat het flink waaien. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging ten noorden van Amsterdam op de A7 en de A8. Bij eh, Purmerend staat er 2 kilometer op de A7 en voor het knooppunt Zaandam 2. A8 richting Amsterdam voor Oostzaan 3 kilometer. En op de A10 West richting Den Haag voor de Koentunnel 2. Eh, de A15 richting Europoort voor de tunnel 2. En de A27 Breda Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 samen met mijn hart heb ik de stad begraven, Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk.